Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse experts gaan naar Libië om te gaan helpen op de plekken die zijn getroffen door de zware overstromingen. Het team bestaat uit ICT'ers en mensen die alles weten van vervoer en wegen. Hulp is hard nodig, zegt deze Midden-Oosten-journalist. De reddingsmedewerkers, een derde op dit moment aan de grond, die zeggen ook... ja, de lichamen die blijven onafgebroken uit de zee aanspoelen aan de kust. Ehm, deze ramp heeft de mensen totaal overrompeld. Er wordt geschat dat het totaal aantal doden nu meer dan 5000 is. Ook andere landen sturen hulp. Italië stuurt een duikploeg en reddingshelikopters. En vanuit, Italië, vanuit Frankrijk gaan tientallen zorgverleners naar het Noord-Afrikaanse land. Het vastgelopen cruiseschip voor de kust van Groenland is los. Het schip met ruim 200 mensen aan boord liep maandag vast in een meer in het oosten van Groenland. Afgelopen dagen werd ook al geprobeerd om het schip los te trekken, maar dat mislukte. De politie in Groningen heeft vanmorgen iemand opgepakt voor een schietpartij. Deze omstander zag het gebeuren. We hoorden in één keer eh, vier schoten en toen... Eh, gingen naar buiten kijken. Het kwam meteen allemaal politie en uh, undercovers aan, uh, En eh, ja, vrij snel stond het helemaal vol. Vannacht werd er in het uithaansgebied geschoten. Een jongen van 17 en een man van 23 raakten gewond. Een van hen is zwaar gewond. En sterspelers in het Amerikaanse, Amerikaanse basketbal moeten aan de bak. een nieuwe regel die ervoor zorgt dat ze minder vaak rust krijgen, vertelt deze Amerikaanse commentator. Now here are the rules. We call it this the PPP, Player Participation Policy. No more than one star player is unavailable for the same game. So this impacts teams that have multiple star players. er is dus een lijst gemaakt van sterspelers. Als een team er meerdere heeft, dan mogen ze er elke wedstrijd maar één rust geven. Die regel komt er omdat supporters hadden geklaagd. Ze betalen veel geld voor een kaartje om hun helden te zien, terwijl die soms niet in actie komen.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 Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debo negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día tengo Bebé del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.